Clemens Peters met het NOS Journaal. De brug tussen de Russische regio Krasnodar en het geannexeerde krim schiereiland is vannacht onverwacht afgesloten voor al het verkeer. De door Rusland aangestelde gouverneur van de Krim zei dat er een noodgeval was, maar gaf verder geen details. Oekraïense media melden dat er explosies zijn gehoord op de brug. Dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De brug is van groot strategisch belang voor Rusland om de troepen op de Krim te bevoorraden. Vorig jaar werd de brug door een sabotageactie zwaar beschadigd. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn vijf mensen omgekomen... toen ze verrast werden door een plotselinge overstroming. Dat gebeurde door hevige regenval. In drie kwartier viel er meer dan 180 mm water. Twee kleine kinderen die met hun ouders en grootouders op weg waren... naar een familiebarbecue worden nog vermist. Ze zijn mogelijk door het water meegesleurd. In Canada is bij de bestrijding van de bosbranden opnieuw een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer is een man die het vuur bestreed bij zijn woonplaats Fort Laird in het noorden. Twee dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 jaar om het leven toen ze door een vallende boom werd geraakt. De dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, is wel degelijk gewaarschuwd voor het gebruik van mogelijk discriminerende criteria bij de controle op fraude met studiebeurzen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau. Zeker twee advocaten en één student maakten de afgelopen jaren melding van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie. Zowel intern bij DUO als bij de rechter. DUO hield tot nu toe vol dat er nooit klachten over mogelijke discriminatie waren binnengekomen. Rusland heeft onverwachte controle overgenomen van bedrijven van de Deense bierbrouwer Carlsberg en de Franse zuivelgigant Danone. De twee bedrijven wilden al van hun Russische bezittingen af vanwege de inval in de Oekraïne en ze hadden al een koper gevonden.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 Het verkeer van en naar het Schiereiland ligt stil. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn vijf mensen om het leven gekomen... toen ze in hun auto verrast werden door een plotselinge overstroming. Dat gebeurde door hevige regenval. In drie kwartier viel er meer dan 180 mm. In Canada is bij de bestrijding van de bosbranden opnieuw een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer is een man die het vuur bestreed bij zijn woonplaats Fort Laird in het noorden. Het weer op de meeste plaatsen zomers weer met flinke zonnige perioden.